Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De politie in Nashville in de Verenigde Staten heeft bodycambeelden vrijgegeven... van agenten die gisteren de basisschool binnengingen... waar op dat moment een schietpartij was. Let's go! Metro Police! In de beelden zie je hoe agenten de klaslokalen en gangen van de school doorzoeken... en uiteindelijk de schutter neerhalen. De politie maakte vandaag bekend dat de schutter Audrey Hill is. Dat is een oud-leerlinge van de school. Ook werd bekend dat ze een emotionele stoornis had. Ze kocht voor de schietpartij zeven verschillende wapens en haar ouders wisten van niks. Personeel op Schiphol durft ongelukken vaak niet te melden... omdat ze bang zijn dat het hun baan gaat kosten. Ook is het een flink gedoe om het aan te kaarten. Het gaat dan om mensen die bij de bagageafhandelingsbedrijven werken. Dat zegt de inspectie Leefomgeving en Transport. Die maakt zich ook druk om de veiligheid van het personeel. Bij controles bleek onder meer dat ze continu onder tijdsdruk staan. Het ijsstadion Tialf in Heerenveen lijkt voorlopig gered... door een flinke geldinjectie van 2,5 miljoen euro van het kabinet. Met dat geld moet het complex een stuk duurzamer worden. Vorig jaar kwam Tialf in nood door de hoge energiekosten... en de Tweede Kamer zei toen al dat het stadion gered moest worden. En een bekende kop vanavond in opsporing verzocht. Casper Starreveld, de gitarist van Kensington, deed in het tv-programma een oproep om zijn gestolen gitaren terug te krijgen. De drie gitaren die er zijn gestolen, dat zijn eigenlijk mijn drie favoriete gitaren. Het is denk ik net als, weet ik veel, een wielrenner een band heeft met zijn fiets of eh, een kok met zijn favoriete mes. Het is toch iets waar je ja, mee leert lezen en schrijven. En als dat dan weg is, is wel echt heel erg zonde. Maar gunt de dief ook zijn verdiende loon. Ja, ik geloof dan ook wel weer in karma. Ik denk dat hij echt, eh, die dief die stapt vast een keer op een heel scherp blokje Lego of zo. <laughs> De gitaren werden een paar weken geleden gestolen uit hun muziekstudio in Benschop in Utrecht. Het gaat om dure en exclusieve gitaren als de Fender Stratocaster uit 1960 en een zwarte Gibson Les Paul Custom. Het weer. Vannacht klaart het op en morgen begint droog en zonnig. Later wordt het bewolkt en komt er regen aan.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 Nog zo'n eh, nummer wat nooit stuk kan. We zijn allemaal stofjes in de wind. Kansas, dust in de wind. zult gij wederkeren. Ja, als Kansas gelijk heeft tenminste. Maar eh, ja, misschien komen we dan wel terug op de velden van goud. Fields of Gold. Het prachtige stemgeluid van Eva Cassidy. zou je maar gebeuren dat je het enige levende mannetje in New York bent. The Only Living Boy in New York, gezongen door eh, Simon en Garfunkel. Ja, met name natuurlijk Art Garfunkel. Die Engelse stem die hoor je overal bovenuit. Ik eh, dook van de week weer eens eh, een, oude schoenendoos uit de kast op... met allemaal oude foto's van vroeger. Laat Rob de Nijs daar nou net over zingen. Ook toevallig, hè?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 De wereld was niet groter dan de globe van vader ik kan hem met mijn been om zijn as laten draaien. Diep in mijn hart verlang ik vaak naar dat kind terug. Kinderen ik nooit die kapitein. Raakt het kind niet kwijt.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 You think it's over. It's only begun. A child is born who has to face the world you're leaving, a dangerous place. Listen to the voices crying to be free Give me the promise that we promised to be. Love and understanding are better than a war. People just laughing cause they've heard it before. Night chills in Plenty Town. Cardboard hotels, they sleep on the ground choices how to respond. Red or rosy with the dark and orange. Listen to the voices, so easy to ignore. Choruses of old folks scared to open the door. Living in the shadows, dying in the cold city jungle leave no place to grow is so hard to see. Kindness, yes, that same old song. But don't stop singing. There's so much strength in kindness. Labi Siefer, Listen to the Voices. We kennen hem natuurlijk allemaal van het nummer Something Inside So Strong. Iets van binnen dat zo verschrikkelijk sterk is. Dat overtreft alle lieden. prachtig orkest van uh, Ennio Morricone. Uit de film, eh, even spieken welke film dat ook weer is. The Professional, La Professionnelle. Het nummer heette Chai Mai. Nou, eh, zeer de moeite waard om naar te luisteren. Joni Mitchell, daar ben ik ook een grote fan van. Ik hoop u ook. Hier komt ze. ken het nummer ook eh, in het Duits. Moeterlijn heet het dan. Mutelijn, Mutelijn, kunt dus nog maar zo hier zijn. Dit is Answer Me, de Engelse versie. Joni Mitchell. have I been guilty of? Tell me how I came to lose your love. Please answer me, sweetheart. You were mine yesterday. I believed that love was here to stay. Won't you tell me how I've gone astray? Please answer me my love. If you're happier without me, I'll try not to care. But if you still think about me, please listen to me. can start anew. In my sorrow, now I turn to you. Please answer me. Joni Mitchell met Anthony. Nou, John Lennon heeft een pas. John Lennon heeft een heel passend antwoord. Woman. express zou hij allemaal nog meer geschreven hebben en gezongen hebben... als hij nog had geleefd. John Lennon, Woman. Dusty Springfield, ook zo'n apart stemgeluid. Anyone who had a heart. Dusty Springfield, Anyone Who Had a Heart. Wat voor zomer zouden we krijgen, luisteraars. Eh, het begint allemaal nog een beetje nattig, hè? Een beetje, beetje koud ook en zo. Ja, eh, eh, ja, je kan er nog niet echt zonder jas naar buiten. Maar oh, weet u nog hoe het in 71 was, 1971? Toen ging het zo. The Summer of 71, Bolland en Bolland. On a rainy night without you, my tea turned cold. But it didn't matter anyhow, cause the tea was old. Past the edge of my cup, I looked through the window. But there's little sea, just the raindrops and me. you see. In my room, it's quite a mess. How I miss you, you'll never guess. And the people on the sidewalk, I just let them talk. You always love to see them walking past our door. You love the snowflakes in the winter and so much more late that summer of 69. dream stap zo weer eh, na 12 uur in mijn auto richting Bloemendaal. Morgen ga ik Zandstroom, eh, de Zandstroom bezoeken, luisteraars, om half elf. Moet u ook doen, is leuk. Het is een kunsttentoonstelling en zo. En eh, ja, dan kom ik weer terug naar de kust. En Maggie McNeil komt ook. Nou, dat is gezellig, toch? Ik neem afscheid van u. Dit was tussen en Vloed. Volgende week dinsdag ben ik er weer tussen 10 en 12 uur. Dank voor het luisteren allemaal. Goedenacht, rust en tot de volgende week.